Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Delen van België kampen opnieuw met zware regenval, onweer en bliksem. Vooral in de provincie Namen lopen straten onder. In Dinan viel in korte tijd zoveel regen dat auto's door de straten drijven. Op sommige plaatsen is al 20 tot 30 liter water per vierkante meter gevallen. In Luik heeft de gouverneur een spoedoverleg belegd... om maatregelen tegen eventuele nieuwe overstromingen voor te bereiden. Hulpdiensten, brandweer en opvangcentra staan klaar om hulp te bieden. De onweersbuien trekken nu in noordelijke richting. Rond 1 of 2 uur vannacht is het ergste voorbij, is de verwachting. In Italië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen de coronamaatregelen en de coronapas. Vanaf 6 augustus moeten Italianen een gezondheidspas laten zien om bepaalde openbare gebouwen binnen te komen. Op zeker 80 pleinen in verschillende steden hebben mensen gedemonstreerd. In Rome braken rellen uit en moest de politie optreden. In Frankrijk waren zeker 114.000 mensen op de been. In Parijs gebruikte de politie traangas toen er rellen uitbraken. Er werd ook een waterkanon ingezet. In Amsterdam gingen ook duizenden mensen de straat op om te protesteren. Die demonstratie is rustig verlopen. In de strijd tegen de oprukkende Taliban heeft de regering van Afghanistan een avondklok ingesteld. In 31 van de 34 provincies mogen mensen tussen 10 uur s avonds en 4 uur s'nachts de deur niet uit. De afgelopen twee maanden is het geweld tussen de Taliban en de Afghaanse regering geëscaleerd. Naar schatting heeft de Taliban ongeveer de helft van het land onder controle. In de Rotterdamse haven is afgelopen nacht een container met ruim 1700 kilo cocaïne onderschept. De straatwaarde is 132 miljoen euro. Volgens het Openbaar Ministerie zat de kook verstopt tussen zoete aardappelen uit Costa Rica. Over aanhoudingen is niets bekendgemaakt. Het weer. In het zuiden van het land op veel plaatsen regen. In de loop van de avond en nacht trekken de meeste buien weg over het noordoosten en noorden.